uur. Dijkers met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft een Libiër die zijn ex-vrouw met een mes had gedood... op de nationale opsporingslijst geplaatst. De man stak zijn ex-partner uit het Gelderse Hoevelaken in 2015 neer. Hij kreeg daarvoor 12 jaar cel, maar de man vluchtte na het misdrijf naar het buitenland. Justitie vermoedt dat hij in Libië is, maar het kan ook zijn dat hij ergens anders verblijft. De man is ook veroordeeld voor het ontvoeren van twee van zijn kinderen naar Libië... Ook daarvoor moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten. In de Verenigde Staten is de aanklacht tegen enkele leden van een rechtsextremistische organisatie voor hun rol bij de kapitoolbestorming verzwaard. Begin vorig jaar bestormden een menigte het kapitool toen daar de verkiezingsoverwinning van Joe Biden werd bevestigd. Er vielen vier doden. Leden van de rechtsextremistische Proud Boys worden aangeklaagd voor opruiende samenzwering. Ze zouden hebben afgesproken om zich met geweld tegen de massoverdracht te verzetten. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze tot 20 jaar cel krijgen. De Britse premier Johnson is dankbaar voor de steun van zijn partijgenoten... en dat hij mag aanblijven als partijleider. Hij overleefde een vertrouwensstemming binnen de conservatieve partij... met 211 tegen 148 stemmen. Johnson noemt de uitslag een overtuigend resultaat en hoopt dat de partij de ophef achter zich kan laten rond het Partygate-schandaal. Dat draait om feestjes van overheidspersoneel tijdens de coronalockdown. Labour-leider Starmer zag juist verdeeldheid binnen de partij... die Johnson volgens hem overeind houdt zonder plan om de problemen aan te pakken. Het weer op de meeste plaatsen droog bij minimaal 11 graden. Overdag vallen er weer enkele buien, maar er is ook vaker de zon te zien en het is iets warmer, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.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 You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down, down, down, dance. Nothing else I need to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby.